Mark Hokker met het NOS Journaal. In Rotterdam zijn 40 woningen ontruimd... omdat het platte dak van een portiekflat door de storm is losgekomen. Trams en overig verkeer zijn stilgelegd. Grote delen van het land krijgen de komende uren met forse buien... en soms zeer zware windstoten te maken, mogelijk tot 130 km per uur. Aan de kust is de storm nu over zijn hoogtepunt heen. De zwaarste buien trekken nu van noordwest naar zuidoost. in Limburg trekken die rond middernacht over... Maar ook voor die tijd stormt het er flink. Vanaf nu geldt daar als laatste provincie code oranje. Vanuit het hele land zijn veel meldingen over afgewaaide takken en omgevallen bomen op de weg. Het aantal ongelukken valt nog mee. De ANWB raadt mensen aan om niet de weg op te gaan als dat niet strikt noodzakelijk is. Het treinverkeer is op verschillende plaatsen ontregeld, onder meer vanwege bomen die op het spoor zijn gevallen. Ook morgenochtend verwacht NS nog problemen op het spoor. Op Schiphol zijn meer dan 240 vluchten geschrapt. Met name vluchten van en naar het Verenigd Koninkrijk en Duitsland... waar vliegtuigen ook veel last hebben van de storm. In het zuiden van Kazachstan zijn uit verschillende dorpen mensen op de vlucht geslagen... vanwege etnisch geweld in de regio. Gisteren vielen zeker tien doden en raakten tientallen mensen gewond... bij rellen tussen etnisch Kazachen en de islamitische Dungan-minderheid. De situatie is volgens de politie onder controle... Het is nog onduidelijk waardoor de gevechten in Kazachstan uitbraken. En op vliegbasis Eindhoven zijn vier Nederlanders en twee Chinese familieleden geland... die uit de omgeving van de Chinese stad Wuhan zijn geëvacueerd... vanwege het coronavirus. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn ze voor vertrek... en na de landing in Eindhoven medisch gecontroleerd. Ze gaan nu twee weken thuis preventief in quarantaine. Het weer, buien dus, met lokaal in korte tijd veel regen... trekken van noordwest naar zuidoost over het land. Zijn er bij windstoten van 90 tot 130 km per uur mogelijk.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 En straks een verzoekje voor Stip. Ook al jaren luisteraar hier op het Dance Radio kanaal. En ook een reggae suggestie gekregen van ook iemand die al jaren hier eh, rondloopt, Mr. Breuking. Classic, classic, I like to return Het kan altijd. Maakt niet uit eh, welke track je pakt. Zoveel goede muziek gemaakt. Het is tijd eh, voor het verzoekje van Stip even naar voren te halen. Classics with a capital Z. This is Czar With, Royal Classic Groove. Ik moet natuurlijk nagaan dat uh, luisteraars ook een beetje wel een klein beetje inzagen krijgen wat jij ook leuk vindt. Dus wat dat betreft delen we deze plaat samen, beste man. Karasveit, jól is tippen hoor, dat al die eh, jaren hier. Dus dan weet je wel een beetje wat we van elkaar eh, kunnen waarderen. Deze delen wij samen. 85 eh, Firefox en Fire. Hartelijk welkom bij Zor. Jaar in, jaar uit. Af en toe is een uitstapje, ja uiteindelijk weer terug hier, ja. Feit blijft wel dat je gewoon bij de freaks onder elkaar blijft. Dance Radio, it really whips the llama's ass. Yes, it's time to kick their local asses. Nu eventjes voor eh, Mark Jonker een plaatje voor Zijm. Zijn is op het uh, eh, vorm. Gaat goed met hem, dus uh, gelukkig maar. Hou hem sterk in de gaten. Heel, uh, Heel strak. Zodra we uh, gevoelens krijgen dat het fout gaat, sturen we Jonker erop af, want die woont het dichtstbij. Now at the count of four, let's step on the floor and give the party people what they came here for. Gonna place to be where you can move your feet. I guarantee you lift your right up out up. You see, You see my DJ is cutting the beat like is nothing. Spider D is in the place, and all of a sudden the atmosphere is live. There's not a seat occupied. So at the count of four, let's all kick it live. I said one. faster. Like ants in your pants, it'll make you all have to dance and prance. You just can't be still. lighted up my mellow while I say my rhyme. And as I say my rhyme, on the mic, I'm gonna push a few buttons for your delight. I'm gonna stop all the music so you can clap your hands while I place the beat and you proceed to dance. sucker DJs of the mall. You mess with me and I'll show you no saw. Make your own beats if you think you can hang. Or while I drop out the bigger like it ain't no Eh, de wind daar, jongens. Ik geloof dat bij Jonker eh, de hele schuttingdraad is uh, <laughs> gewaaid. We zitten samen in een een of andere Ajax-app met allerlei... ja, laten we zeggen, kansloze mensen, want ze werken volgens mij nooit, Mark. Als we s ochtends wij moedwillig om een uur of half zes beneden komen... en de telefoon raadplegen, staan er geloof ik wel een paar honderd berichten in. Van een nachtploeg. Het zullen ongetwijfeld wietknippers zijn of wat dan ook maar. In ieder geval gaan ze niet s ochtends als wij eh, naar hun werk. Nou, hij uh, suggereerde al eh, daarom eh, misschien daar maar eventjes in de groep te gooien of er wat geld beschikbaar is voor zijn schutting. Classic Sunday. Oh hell yeah, you guys are playing just awesome music. It's awesome. Dance Waar is het op gebaseerd? Nou, op het volgende over het algemeen als mensen het een beetje krap hebben of een beetje slecht bij kast zitten of wat dan ook, of er is iets gebeurd met tanden of wat dan ook, alles te maken met missen in Amsterdam en Ajax, dan wordt er geholpen. Daar wordt er geholpen, er wordt er een eh, accountje aangemaakt of een, eh, een of andere tikkie en eh, wat dan ook. er komt uit alle hoeken en standen geld binnen voor diegene. Ja, dat is mooi. Ook mensen die bijvoorbeeld in het buitenland wegens Ajax vastzitten of wat dan ook onterecht. Wordt er hulp geboden. Of dat voor je schutting het geval is, ja, dat durf ik. <laughs> ik geef niks trouwens. Ik kan een plaatje van me krijgen. doen even deze Galaxy nog eh, speciaal voor die jonker dan maar. Where's the beat? And en Where's the Beat. Nou, de beat is hier, 7 dagen in de week, 24 uur per dag, live vanuit eh, Amsterdam. Let's bring the jam back to Amsterdam. I've always dreamed about this. Oh, oh yeah, Amsterdam Dance Radio. Strakjes kwart voor negen uiteraard de wekelijkse Reggae Classic. Kunnen we niet eh, overslaan natuurlijk. Dat gaan we ook zeker niet doen. Want we hebben er eentje gekregen. Dat kamp van Breuking. Ze kennen Reddy Breuking. Eh, het is een winderige avond. Voorlopig hebben we nog steeds eh, windje mee. We gaan nog één plaatje doen. Dus rest mij nog even jullie te waarschuwen voor het volgende feit wat er gaat komen na de volgende plaat. Luister maar goed. Dus even deze Vicky D, de Beat Is Mine. Alvorens we de reggae classic van Breuking erbij gaan halen. Het voordeel als je hier zit en dan weet je het al, hè? Lekker hoor. hier, de Beat Is Mine. Het is natuurlijk kwart voor negen en je weet het bij Zar. Vast item in de show overeind gebleven als een, eh, als een tierelier. Niemand komt aan de Reggae Classic. Jaar in, jaar uit. Dus Amsterdam en de wijde omgeving zijn wij er klaar voor. Stars Reggae Classic. Them a eat a tire. Hundred. I know we are one. My fuck it. But here, my man. They gotta come up right to live up tight. Come and say why they get a man have to get all the fight. Tell me why the poor man never get the right. But I want to get the black man out of the light against each other. They want us to fight, but we see the most and hear the most and walk the most and talk the most and love the most and we travel from coast to coast. Jaman, me say we travel from Demon Them in a beaver felt expensive bell, hey. Knits, Z and Clark's boutique. The pants that we wear are strictly tails and wool. And when it come to money, feel we pocket and feel full. Cause we see the most and hear the most and walk the most and talk the most and love the most and travel from coast to coast. Jamal, me say we travel from tell man no all and them a superstar. You know, see the most and hear the most and walk the most and talk the most and love the most and travel from coast to coast. Jamal me say we travel from coast to coast. Because we see the moon and then talk the moon and then hear the moon and then walk the moon and then love the moon and then travel from coast to coast. Jamal mission we travel from coast to coast. I see no need to brag, I know need to boast. But they get a man spend money the most. Rasta, them in a diva felt expensive belt. Zenith, Jan's, and Clark's boots. The pants are strictly on when they come to money, she will pocket phone. the in it, the in it, walk the in it, talk the in it, love the and then travel from coast to coast. say we travel from coast to coast. Eh? know style. pocket, murder. Let me, let me function. Whoa. van deze wijk. En zo zie je maar. Als je een suggestie hebt, ze zijn welkom in deze show. Classics with a capital Z. This is Czar. With, with Royal Classic Grooves. En laatste plaat voor dit eh, festijn is het hier afgelopen. En dan gaan we ons eh, klaarmaken. Ik hoop dat die wind mee hebt. Dus is je misschien wel te laat. Zometeen de Downtown Dance Show. Collega Remy Jam. Zoals het elke week gaat, netjes het stokje overdragen hier. Jaar in, jaar uit. En hij is hier tot 12 uur, jongens. Ook gaan leven die mannen, nee. that this wind blew in my life. And you can't turn back. There's something about you that just won't let me doubt you. And I know there ain't no way. what you from your heart, girl, never forget, no, no. Oh, what you did to make me feel real you for you Anderson en You Can't Stop. Nou, het is wel waar hoor, we stoppen gewoon. we gaan nog geen plaatje doen. Worden we aan de, lange haren de studiocomplex uitgetrokken. Want dan staat de Pabola. Hij is eh, binnen met wind mei. Gelukkig maar, ja. Terug wordt nog wat, ja. Remy Jam straks en Downtown Dance Show. de plaatjes het uitzoeken hier dan. Nee, uit mijn bak blijven, ja. Laatste plaat gaan we doen even. En eh, wat mij betreft graag tot de volgende editie. Dat is echt waar. Zonder dolle, volgende week al. Every kingdom had its king. We have Czar. With his royal classic cruise. Ja, volgende week. Ja, hetzelfde tijd. Na Van Leeuwen. En geen Remy Jam volgende week. Nee, nee, nee. Peters, hè? Ja, ja, ja. Ons eh, mannetje van alles, ja.